Hij ziet op of op Hendrik of Jan. Op Klaas, of Hendrik of Jan. Zodra je een trouwt, is een ware tiran. Meisjes, oh meisjes, pas op voor een man. Meisjes, oh meisjes, pas op voor een man. Meisjes, pas op voor een man. Wanneer je man moet heeft hij dadelijk een plan. Moet heeft hij dadelijk een plan. Ja, plannen genoeg, maar er komt nooit wat van. Meisjes, oh meisjes, pas op voor een man. Kijk uit voor de mannen, er durft er niet één. Zo zong iedere vrouw door de eeuwen heen. Evening, evening, maar hoe ze ooit zongen, dat had nooit een zin. Anders zaten we nu niet hier. op voor een vrouw. Ze spreken van liefde en eeuwige trouw. Van liefde en eeuwige trouw. Maar wat ze je zegt, dat vergeet ze weer gauw. Mannen, oh mannen, pas op voor een vrouw. Mannen, oh mannen, pas op voor een vrouw. Wanneer ze je zegt, oh ik hou zo van jou. Je ik hou zo van jou. Geloof het dan ze je wat op je bouw. Mannen, oh mannen, pas op voor een vrouw. Kijk uit voor de vrouwen, er durft er niet in. Zo zong iedere man door de eeuwen heen. Maar hoe ze zongen, het gaf nooit een vier. Anders zaten we nu niet hier.